11 uur. Dielke Teertstra met het NOS Journaal. Onderzoekers in Turkije zeggen dat ze een van de daders van de aanslag van gisteren in Ankara hebben geïdentificeerd. Het gaat om een man tussen de 25 en 30 jaar. Gisteren bliezen twee zelfmoordterroristen zich op tijdens een pro-Koerdische vredesdemonstratie. Zeker 95 mensen kwamen daarbij om het leven. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist, maar de Turkse autoriteiten zoeken in drie kringen terreurgroep Islamitische Staat, militante koorden van de PKK en extreem linkse activisten. Voor de Belgische kust is begonnen met het leegpompen van het vrachtschip Flinterstar. Het Nederlandse schip kwam dinsdag in aanvaring met een tanker en ligt sindsdien vast op een zandbank. Het had zo'n 550 ton dieselolie aan boord, dat moet worden overgepompt. Hoe lang het gaat duren is niet bekend. De Belgische autoriteiten verwachten dat ze minstens vijf dagen bezig zijn. De Flinterstar is door de aanvaring onherstelbaar beschadigd. Hoeveel olie er al in zee is gelopen is onduidelijk. Bill Cosby is zeven uur lang ondervraagd over seksueel misbruik. Het was de eerste keer dat de Amerikaanse komiek onder Ede werd gehoord... sinds tientallen vrouwen naar buiten kwamen met de beschuldigingen. Cosby werd gevraagd naar een zaak uit 1974... en zou toen een meisje van 15 hebben misbruikt in het huis van Playboy-baas Hefner... De zaak is niet verjaard omdat de vrouw pas kort geleden last kreeg van de gebeurtenissen. De Duitse minister van Defensie von der Leyen is opnieuw in opspraak geraakt. Op haar cv staat dat ze in de jaren 90 studeerde aan de prestigieuze Amerikaanse Stanford Universiteit. Maar die universiteit zegt tegen een Duitse krant dat ze er alleen wat vrijwilligerswerk heeft gedaan en als gast colleges heeft bezocht. Von der Leyen wordt ook beschuldigd van plagiaat in haar proefschrift. Het weer, het is droog en zonnig vandaag, maar wel fris en gaat of 11. Vannacht blijft het helder en daardoor kan het voor het eerst dit najaar gaan vriezen.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 Goedemorgen, morning werd gezegd door eh, Art Blakey en de Jazz Messengers. Ja, het nummer duurt eh, bijna 10 minuten. Gaan we niet doen, want eh, we willen een klein beetje variatie in het programma houden. En dat kan ook prima dankzij Anita O'Day met Richard Rogers. Die hebben het over Bewitched, Bothered en Bewildered. een nummer waar u weer eventjes lekker eh, mee kunt eh, bijkomen. A fool, and don't I know it. But a fool can have his charm. I'm in love and don't I show it. Like a baby in arm. Love's the same old sad sensation. Lately I've not slept a wink. since this half pint irritation put me on the blink. I'm wild again, beguiled again, a simpering, whimpering child again, bewitched, bothered, and bewildered. Am I? I couldn't sleep and I wouldn't sleep when love came and told me I shouldn't sleep. Bewitched, bothered, and bewildered, am I? I lost my heart, but what of it? He is cold, I agree laugh, but I love it, although the laughs on me. I'll sing to him each spring, to him, and long for the day when I cling to him, bewitched, bothered and bewildered a lot. I mean a lot. But I like sweet seventeen a whole lot. Bewitched, but then I'm bewildered. Bewildered am I. I'm vexed again perplexed again. Ooh, now I'm oversexed again. Bewitched, bothered, and bewildered am I. When he talks, he is seeking words to get of his chest, horizontally speaking. Be besbothered and bewildered am I. Rita O'Day. Bewitched, Bewildered. En eh, daar hebben we natuurlijk van genoten. En, eh, misschien gaat u vanmiddag wel eh, met dat mooie weer eventjes langs het strand wandelen. Nou, daar heb ik een aanvullende stukje... Ja, hoe zeg je dat? Als je langs het strand wandelt. Een aanvullend stukje ondersteuning, zo zou ik het willen noemen. Dat wordt verzorgd door meneer, meneer Ekkerbilk... En eh, ook al ben je vreemdeling langs het strand, dat maakt allemaal niks uit. Strangers on the Shore. Mr. Eckerbilk verzorgde voor ons eh, de vreemdelingen langs de kust. Nou, als je de Noordzee kust, luisteraars... Ja, dan heb je gegarandeerd een, nat pak. En dit is een uh, wie kan het mooier spelen dan Toet Stielemans? Set was dat, luisteraars. My Baby Just Cares For Me kent u van Nina Simone. Maar ook uh, Michael. Nee, George Michael, zo moet ik het zeggen. Die zingt erover. Luister maar. My baby don't care for shows. My baby don't care for those. My baby just cares for me. my baby don't care for Cars and races Baby don't care for You don't care for high tone places Elizabeth Taylor is not his style And even Ricky Martin smile It's something he can't see Baby Just Cares For Me. En nu, ja, u zult het niet geloven, uitgevoerd door een eh, popmuzikant... Eh, George Michael, maar die man heeft zoveel luister. Die kan eigenlijk van alles zingen. Dat is echt eh, wonderbaarlijk. Voor de liefhebbers een stukje Dixieland. club van eh, Peter Schilper natuurlijk de Dutch Swing Band met At The Jazz Band Ball. Ja, heerlijke muziek. Jazz, uh, nou, Dixieland moet ik zeggen natuurlijk. Oh ja, voor de liefhebbers heb ik dat gedraaid. Matt Dusk, ik weet niet of die naam u, u, iets zegt, maar hij, hij lijkt een beetje op Michael Bublé, maar het is hem niet. En hij heeft het nu over All The Way. valt onder de categorie groeners. Hè? Zo noemen ze die zangers zoals Frank Sinatra, Michael Bublé, Matt Dusk, Tony Bennett, you name it. When somebody loves you, it's no good unless he loves you. Oh Happy to be near you when you need someone to cheer you all the way. Taller than the tallest tree is, that's how it's got to feel. deeper than the deep blue sea is. That's how deep it goes if it's real. When somebody needs you, it's no good unless he needs you. Oh, The good or lean years, and for all the in between years, come what may. Who knows where the road will lead us? Only a fool would say. But if you let me love you. It's for sure I'm gonna love you all taller than the tallest tree is. That's how it's got to feel. Deeper than the deep blue sea is. That's how deep it goes if it's real. let me love you. It's for sure I'm gonna love you Verwarm nou niet met Michael Bublé, want dit was niet Michael Bublé, dit was Matt Dusk. En eh, wat mij betreft zou je veel meer van die man moeten horen. Natuurlijk eh, kunt u vanmiddag ook nog genieten van live muziek in Zandvoort zelfs, ja. In de krocht, daar treedt eh, Erik Timmermans op met weer twee muzikanten die hij om zich heen heeft verzameld. Dan heb ik het over Erik zelf natuurlijk op bas Peter Lichtermoet, viool. Hij is eh, te gast vanmiddag. En hij wordt eh, ook eh, virtuoos begeleid door Jean-Louis van Dam. En dat, je kent u natuurlijk ongetwijfeld van zijn prachtige pianospel. Hij speelt ook accordeon. Die man is eigenlijk round op de toetsen, zou je kunnen zeggen. Vanmiddag in de krocht vanaf twee uur. Dus genieten met het trio. Ik noem het vanmiddag maar even het trio Peter Lichtermoet. Nou, eh, ja, live muziek. U kunt er allemaal van genieten, luisteraars. Pluk de dag, zou ik zeggen. Ja, tik een eitje. <laughs> Nou, take 10. Even tot 10 tellen als je boos wordt. Dat doet Paul Desmond ook, luister maar. Geïnspireerd door eh, Dave Brubeck met Take 5 dus is dit eh, dus Take 10. En Nou, ik zei het net al, een eh, variatie op eh, Take 5 van Dave Brubeck natuurlijk. Ja. Een eh, geheimzinnige combinatie nu wordt vertolkt door Randy Crawford. A secret combination. I've got a secret I'm gonna use it to lock away your love. I've got a standing obligation never to change it, cause then I'd lose your love.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 is de kruising tussen een damhert en mijzelf, Ray Charles. in the morning, fever all through the night. Maar hij heeft eh, goed gezelschap. Natalie Cole. You give me fever When you kiss me Fever when you hold me tight Fever In the morning I'll fever all through the night Everybody's got the fever. Oh, that's just something that you should know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, tell about it. Romeo loved Juliet. Uh huh. Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. I'll give it fever. Fever, fever, fever, yeah. When we kiss it, fever without in you. Oh, fever, fever I'm, I'm a fire. fire. Fever, fever, yeah, I burn for you." give you fever. That's right. Be it Fahrenheit or centigrade. They give you fever. Ooh, ooh, ooh, when you kiss them, fever. If you live, you learn. fever. tell you sizzle. Fever. What a lovely way to burn. Uh-huh. What, what a lovely way, way to burn. burn. Yeah. I tell you, what a lovely way to burn. All right now, what a lovely way to burn. I like that. what a lovely way to burn. <laughs> you ain't right, Ray. Ja, hele eer voor Nathalie uh, Cole om te mogen zingen met eh, ja, het fenomeen Ray Charles. Mensen die eh, van Hammond muziek houden, ik heb goed nieuws voor u. Want als u straks gaat lunchen en misschien neemt u wel een broodje kroket... Dan nou, reik ik u nu wat mosterd aan. Geen mosterd na de maaltijd. Swinging mosterd, Het Rob Mosterd Hammond Trio. Nou, de groep eigenlijk. Zo is het. Ja, dat gaat swingen hoor mensen. het was swingen met het, eh, de Rob Mostert Groep. groep eh, met een eh, fenomenaal stukje hemmend werk natuurlijk. Voor de liefhebbers. Frank Sinatra toen hij nog leefde, die ging elke zondagochtend ging hij, ja, natuurlijk naar de kerk. Maar ja, af en toe dan versliep hij zich. En dan, dan zei hij het volgende. married in the morning. We gingen nog trouwen ook. Ding the bells are gonna chime. We'll have a whopper. Pull out the stopper. Get me to the church on time. I got to get there in the morning. Spruced up and looking in my prime. Girls come and kiss me Say that you miss me, get me to the church on time. If I am dancing, roll up the floor. If I am whistling, out the door. I'm getting married in the morning. Ding, ding, dong, they're gonna chime. Don't lose your compass. Kick up a rumpus. Get me to the church. Get me to the church. Pete's sake, get me to the church on time. If I am dancing, roll up the floor. If I am whistling, out the door. I'm getting married in the morning. Ding dong, they're gonna chime. Girls, come and kiss me. Say that you miss me. Get me to the church. Get me to the church. For Pete's sake, get me to the church. On Ja, ding dong, ding dong, de belletjes. Ding dong, Ja, het, nummer, het nummer klonk ook als een klok. En ik weet niet met wie die ging trouwen eh, destijds. Misschien wel met Diane Washington. Want eh, ja, Diane Washington eh, samen met Noel Coward... die zongen destijds al I'm Mad About A Boy.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 simplicity of misery and joy. I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm Sommige mensen houden van de dag. Andere mensen weer eh, houden van de nacht. Nou, ik weet niet waar uw voorkeur naar uitgaat. Maar in ieder geval luistert u vanmorgen naar uh, eh, ZFM Zandvoort. Radio Zandvoort. En daar ben ik heel blij mee. misschien eh, toch wel geef mij maar de nacht. Het zou zomaar kunnen natuurlijk. Alben Eckeley. lekker relaxed, maar wel zwingende muziek. Eh, in de krocht in Zandvoort vanmiddag Erik Timmermans met eh, Jean-Claude. Nou, ik moet niet Jean-Claude zeggen. moet, <laughs> kom ik daar toch weer bij. Jean-Louis. Zo moet ik het zeggen. Jean-Louis van Dam. Peter Lichtenhoed. Viool. Erik Timmermans op barst. Genieten vanmiddag in de, in de krocht in, eh, in Beverwijk. Ik ben alweer, eh, eh, luisteraars, aan het eind van het programma ZFM Jazz gekomen. En nou, we gaan er sportief uit. Langs de lijn. Langs de lijn van de kust nogmaals, als je de Noordzee kust, hoor je nat, hè?